met het NOS Journaal. In Maastricht zijn de afgelopen week op straat aangehouden. Meer dan normaal. Dat meldt de gemeente Maastricht na een week na de invoering van de wietpas. Bij het drugsmeldpunt van de gemeente, OM en de politie zijn ook meer meldingen binnengekomen. Die gingen vooral over illegale handel vanuit huizen in Maastricht, mensen die zich verdacht gedroegen en verdachte mensen in auto's uit België, Frankrijk en Duitsland. Volgens de gemeente komt de extra overlast op straat onder meer door de massale sluiting van koffieshops in de stad. De meeste shops in Maastricht zijn al een week dicht uit protest tegen de wietpas. Het demotionaire kabinet wil tientallen leopard verkopen aan Indonesië. Het kabinet vraagt de Tweede Kamer toestemming om het overtollig defensiemateriaal van hand te doen voor zo'n 200 miljoen euro. Een meerderheid van PvdA, PVV, GroenLinks, D66 en ChristenUnie wil niet dat de tanks naar Indonesië gaan, omdat het land de mensenrechten niet naleeft, onder meer in Papua kabinet zegt dat in het contract wordt opgenomen dat de tanks niet in die provincie mogen worden ingezet. De Amerikaanse schrijver en illustrator Morris Sendak is overleden. Zijn bekendste werk is het boek Where the Wild Things Are, een kinderboek dat in Nederland uitkwam onder de titel Max en de Maxi-monsters. Sendak illustreerde meer dan 50 boeken en won een reeks aan prijzen met zijn tekeningen. In 2003 won hij de Astrid Lindgrenprijs, ook wel de Nobelprijs voor kinderliteratuur genoemd. Zendek was 83 jaar. De politie heeft vanochtend op de snelweg A73 een waarschuwingsschot gelost. Een Duitse chauffeur probeerde daar na een ongeluk verder te rijden. De man was bij de afslag Nieuw-Amsterdam met zijn vrachtwagen tegen de vangrail gebotst. Toen de politie aankwam weigerde de verwarde man de deur open te doen en reed weg. Om verkeersongelukken te voorkomen loste de politie een schot. De vrachtwagen stopte daarna direct. De chauffeur moest mee naar het politiebureau. Het weer, vanavond een aantal buien, vannacht langzaam droger. Morgen veel bewolking en opnieuw een aantal buien. Het wordt er maximaal 20 graden. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat file voorknopend de Nieuwe Meer 3 kilometer. Dat is de nasleep van een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op tussen Slotermeer en knopend Amstel 8 kilometer na een ongeluk.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl the boogie line love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch I wanna give you all my tender loving tonight. I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch and hold the type suit me. Got me stunned by her natural beauty. Give so she can't refuse me. Uh-huh. Lyrical skills so she start pursue me. She tell me yo she don't want lose me. you sweet talk that you start to me You be seducing some run, shoot me, lost it up, booty Loving you is my duty uh.